Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS werkt niet mee aan een mogelijk Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. President Biden zei dat in een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft erbij hem op aangedrongen om geen tegenaanval uit te voeren. Nu blijkt dat de aanval van Iran weinig schade heeft aangericht... en nauwelijks slachtoffers lijkt te hebben gemaakt... is er geen dwingende reden om terug te slaan, vindt Biden. In een interview met de Britse tv-zender Sky News zei de Israëlische president Herzog dat het een fout zou zijn om te denken dat de betrekkingen met Iran vanaf nu af aan weer normaal kunnen worden. Nederlanders wordt afgeraden naar Israël te reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies op rood gezet... omdat de veiligheidssituatie in Israël onzeker is na de aanvallen van Iran. En nieuwe aanvallen zijn ook niet uitgesloten, aldus dus het ministerie. Prinsjesdag, de traditionele opening van het parlementaire jaar, moet anders worden ingevuld, omdat er steeds minder publiek op afkomt. In de nieuwe plannen die in handen zijn van de NOS staat dat de vaste elementen, zoals de rijtour met vier koetsen, het voorlezen van de troonrede door de koning en de balkonscène blijven. Maar er worden allerlei activiteiten toegevoegd, inclusief foodtrucks, optredens en een ontmoeting tussen de koning en publiek. Bij de nieuwe plannen zijn de Eerste en Tweede Kamer betrokken, net als ministeries, de gemeente Den Haag, en het Koninklijk Huis zelf. Dan voetbal. Ajax heeft in de arena met 2-1 gewonnen van FC Twente. eerder vandaag won Feyenoord met 1-0 van Fortuna Sittard. FC Utrecht won in eigen huis met 2-1 van Go Ahead Eagles. En Heerenveen boekte een 2-0 overwinning bij Heracles Almelo. In de Eredivisie is vandaag nog één wedstrijd. In Nijmegen ontvangt NEC straks Pek Zwolle. Het weer, vanavond bewolkt en vanuit het zuiden in de loop van de nacht overal wat regen. Minima rond 7 graden. Morgen onstuimig met stevige buien en kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt hooguit 11 graden en ook de dagen daarna koud en nat. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je nog een half uur geduld hebben. Het is ook nog wat drukker bij de Keukenhof op de N208... en op de A10 Noord bij Amsterdam heb je bijna 10 minuten tijdverlies.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 Correct my hips and move me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and move me. Everybody get down with me. Correct my hips and movement. Everybody get down with me. Grip my hips and movement. Everybody get down with me. Grip it good. Hold on to my waist. Don't let go of me. Hold on to my hand. Hold on to me. Hold on to my body. baby, baby, baby. You came in. That's what my little heart was looking for. Laughter in the rain. Feeling like a fool of the magic of your spell.